Bij de ZGT-ziekenhuizen in Hengelo en Almelo verdwijnen 150 fulltime banen. De ziekenhuisgroep Twente verwacht aan het eind van het jaar een verlies van bijna 10 miljoen euro. De ziekenhuizen breiden de afdeling voor acute opnamen uit, maar dat kan alleen als op andere afdelingen banen en bedden verdwijnen. ZGT sluit gedwongen ontslagen niet uit. Vakbond Nu91 vindt dat voorbarig en wil een goed sociaal plan. Medische websites mogen niet langer ongevraagd cookies plaatsen. De autoriteit Consument en Markt heeft ze gevraagd ermee te stoppen... omdat de privacy van bezoekers van de sites in het geding is. De Consumentenbond had de cookies ontdekt op veel medische websites... die informatie geven over ziekten, verslavingen en algemene gezondheid. Door de cookies kan het surfgedrag van de bezoekers worden nagegaan. Het is niet bekend om welke websites het gaat. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont zegt dat hij niet naar Brussel is gegaan om politiek asiel te vragen. Hij is in Brussel omdat dat het centrum is van de Europese politiek en omdat hij in vrijheid en veiligheid zijn verhaal kan doen. Puigdemont is door Spanje afgezet nadat hij de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Op een drukbezochte persconferentie zei hij dat de Catalaanse regering doorgaat met haar werk. De regionale verkiezingen die door Spanje zijn uitgeschreven zijn een uitdaging en die gaan we aan, al dus Puigdemont. Hij riep alle partijen op geen geweld te gebruiken. Het weer nog, wat regen of motregen, het meeste in het noorden. Het wordt 10 tot 13 graden. Ook morgen bewolkt in het noorden wat regen en in het zuiden wat zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen eh, op eh, de A4 eh, richting Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade staat 8 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een minuut of 20. Andere kant op richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Vertraging neemt daar dus snel af.